Op de snowboardcross en op de banked slalom. Mentel voert al jarenlang een gevecht tegen kanker. Later worden onder meer de sportploeg en de sportman en sportvrouw van het jaar bekend. Paus Franciscus heeft met Wim Deetman gesproken over seksueel misbruik. Deetman is voorzitter van de commissie die de misbruiksschandalen met minderjarigen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk onderzocht. Aanleiding voor de audiëntie is de komende internationale top over misbruik eind februari, waar alle voorzitters van de bisschoppenconferenties bij zijn. Na de ontmoeting met de paus deed Deetman dat het gesprek vooral ging over opzet, aanpak en uitkomst van zijn onderzoek, dat zeven jaar geleden werd gepresenteerd. Vier gemeenten in de Bommelerwaard en de Betuwe krijgen alsnog 450.000 euro schadevergoeding voor het ongeluk met de hoogspanningsmast in 2007. Een Apache-helikopter vloog toen bij Hurwenen tegen een hoogspanningsleiding aan. Zo'n 50.000 huishoudens zaten vervolgens enkele dagen zonder stroom. Sinds 2011 procederen de gemeenten Maasdriel, Neerijnen, Lingenwaal en Geldermalsen tegen de staat om die schade verhaald te krijgen. Het Rijk wilde aanvankelijk niet meer dan 10% van de kosten betalen. De gemeente zijn nu wel tevreden met het bedrag en spreken van een acceptabele schadevergoeding. Het meisje van 16 dat gisteren in Rotterdam werd doodgeschoten... had eerder aangifte tegen de verdachte gedaan wegens stalking. Ze zou gistermiddag met de politie gaan praten... maar vlak daarvoor werd ze vermoord. De man van 31 die nu vastzit had het meisje vaker bedreigd en mishandeld...